Het zou om een familiedrama gaan. De leiding over de operatie in Uruzgan wordt volgens de laatste plannen overgenomen door de Amerikanen. Ze zullen de missie samen met onder meer Australië en Singapore voortzetten. zegt commandant der strijdkrachten van UM in het programma Pauw en Witteman. De leidende rol van de Amerikanen moet nog wel worden goedgekeurd door de NAVO. Van maar op dat ze de panzercontainers en ander materieel van de Nederlanders overnemen. Bij een zwaar bewaakte gevangenis in Athene is gisteravond een bom ontploft. Twee mensen raakten licht gewond, tientallen huizen en winkels in de omgeving werden beschadigd. De politie in Athene heeft het over een zeer krachtige bom, waarschijnlijk de krachtigste in jaren. Griekse media waren door een onbekende gewaarschuwd voor een bomaanslag. De omgeving van de gevangenis werd erop uit voorzorg ontruimd. De Griekse politie houdt er rekening mee dat de aanval is gepleegd door sympathisanten van een groep linkse terroristen. Onlangs werden enkele mensen opgepakt die lid zouden zijn van de terreurgroep. Een volgend kabinet moet volgens het onderwijspersoneel vooral regelen dat de klassen kleiner worden en dat er minder geld verspild wordt in overhead. Lijkt het een enquête onder 5000 leden van de Algemene Onderwijsbond. De AOB-leden vinden de gratis schoolboeken een grote misser. Ook zijn ze tegen het kabinetsbesluit om studenten in één jaar tijd een tweede graads bevoegdheid te laten halen. Positief zijn ze over het kabinetsbeleid voor bijscholing van leraren en voor de aanpak van zwakke scholen. Een grote meerderheid van de AOB-leden stemt links.